Uh, wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers. No one can stop me from feeling this way. Lazy Sunday afternoon. I got past wel een beetje bij vandaag, want we zijn hier lekker eh, lui. <laughs> ja, echt wel. een Beetje rustig aan. En dan Small Faces erbij. Lazy Sunday. Dat komt natuurlijk wel lekker aan op deze zondag voor kerst. Ja. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. We gaan een uurtje lekkere muziek voor je draaien. Iets meer tempo dan het vorige uur. En straks een reportage van Jeroen van Gent. Dus stay tuned tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. In de aanbieding muziek van Gabrielle Silmi. glimpse of your heart losing right from the start, no return, and things will never the words that you I sympathize. Words of comfort, words that never criticize. Though I know you're simply laughing at me, I just can't stop and simply let it be. smile once more than special wings. Warm as summer on a chilly winter's day. Though I know you're simply laughing at me, I just can't stop and simply let it De mannen uit Duitsland luisterden naar de naam Masquerade. Ja, ze bestaan niet meer, want ze deden dit trucje in de jaren 80, weet je nog? En Gabrielle Silmi, heel jong was toen ze dit eh, prachtige lied zong. Eh, Sweet About Me. Ehm, ik kijk even naar de agenda bij ons op uh, Vandaag heel veel dingen te doen in het kader van de kerst. Een kerstver, een groene kerstconcert in Sluis kunstver en eh, jawel, retranchement, volkszang in Groede, schaatsen in Sluisdeuzen, zingt ook dat nog. En eh, kerstmarkt aan de Houtmarkt in Hulst. En nog meer van dat fraais. Wil je meer weten over al die kerstactiviteiten hier in de regio?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 There's a happy feeling picture print like a real een van de duizend uitvoeringen van Sleigh Ride hoorde je hier bij ZVL. Deze keer van Air Supply. <laughs> Ja, geweldig hè? Ja, we hebben wel 30 of 40 verschillende uitvoeringen ervan hier op onze pc hier bij ZVL. Eh, verder hoorde je Wes en Alana uit 1997 alweer. Zo lang geleden. En een nummer waarvan je denkt, hé, hey, eh, dat zou vandaag nog best wel kunnen. En daarom hoorde je hem hier bij veel Straks over een minuut of 7, 8 een eh, reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben over de kerst met jou op straat. U hoort het onder andere na deze van Mouth en McNeil. Weet je het nog? Het Eurovisie Songfestival. How do you do? that you could make me cry. I only know it's long ago you said I love you too. But I got one solution left. we're gonna start anew. How do you do? Mm-hmm. I thought, why not? Na na na na, just me and you. And then we can na na na na, just like before and you will say, La la la la, please give me more. And you will think, Na na na na, hey, that's what I'm living for. na na na na just like before and you will say na na na na please give me more and you will think na na na na hey that's what i'm living for just me and you. And there began na na na na. Just like before, and you will say na na na na. Please give me more, and you will think na na na na. Hey, that's what I. say he was made of snow, but the children know how he came to life one day.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 En daarom hoorde je hier in de show toch maar een mooie van ze. Frosty the Snowman. Ja, Jongen, jongen, jongen, jongen. En wij hebben hier daardoor ook eh, allerlei leuke dingen in de studio. Het ziet er hier echt kerst uit. boompje, een, eh, ballen, verlichting, gezellig. Koffie met natuurlijk, <laughs> jawel, de onvermijdelijke kerstkransjes. Ah. together we'll be the rest of our lives. band die, ja, ongelooflijk veel mooie hits heeft gehad in de jaren 70. Octopus uit België, onze zuidenburen. I'm so in love with you. Prachtig. Ehm, het is weer kerstfeest natuurlijk. Hè? En wat heeft u gedaan? Weer een jaar voorbij. Een nieuw te beginnen. Tekst van John Lennon. En ja, het is weer zover. Jeroen van Gent toog de straat op en peilde bij u ook dit jaar toch maar weer eens de kerstsfeer. En hier zijn uw gedachten. De markt, de weekmarkt op het eh, gemeentehuisplein. Voor het gemeentehuis dus. Met eh, de vraag eh, over kerst 2024. Wat zegt dat u? Wat doet u daaraan? Mits van toepassing. mensen maar eens vragen of zij iets doen aan de kerst. Iets speciaals of alles de boel laten. <laughs> De kerst. Ja. 2024 eh, kerst. Ehm, gaat u nog iets speciaals doen? Iets wat u eh. nooit eerder gedaan heeft? Nee, niet wat we nooit eerder hebben gedaan. Gewoon eigenlijk eh, met familie, kerstboom erbij. nou, vooral met familie weer, kerst vieren. Met de kindjes. En lichtjes in de tuin en eh, van alles. Toch ook? Ah, ja, dat wel. Ja hoor. Dan voelt u ook wel, laten we zeggen, ja, nou ja, donkere dagen, grijs, het is allemaal maar zwaar bewolkt. Dat scheelt dan toch wel weer, denk ik. Ja, dan is het nog een beetje gezellig, vind ik wel. Ja. Oud en nieuw ook, denk ik. Ja? Gewoon eigenlijk heel uh, kneuterig met eh, de familie. Ja. Ja, broers, nou zussen. Gewoon heel kneuterig met vernieuwing. Wat is dat inhoudelijk? Inhoudelijk. Ehm, nou, we gaan naar de kerk. En dan gaan we daarna eh, eten met elkaar. Gezellig. Spelletjes. Dat is kerst. Dat is kerst, ja. Lekker, eten. Kleine presentjes. 2024. Dit jaar de kerst. Dit jaar de kerst, ja. Dat, eh, dat, moet, dat moet goed kunnen komen, ja. Kerst is altijd wel gezellig, toch? Het een of andere sfeer, ja, ik weet niet. Ja, kerst is altijd gezellig, maar ik heb jaren in de zorg gewerkt. Dus het was altijd eh, of kerst of oud nieuw. Dus ik heb ook heel vaak gewerkt en dan maak je het ook gezellig met elkaar. Ja, wou je net zeggen. Kan dat met die mensen dan in de zorg dan ook heel gezellig zijn? Zeker weten. Ik heb met mensen met een verstandelijke beperking gewerkt. Ik slaap echt niet allemaal s'nachts. Ik heb jaren en nachtdienst gedraaid. En dan gaat het dat is altijd reuze gezellig. Gaat het in donker door? Dat gaat in donker gewoon door. <laughs> Die nou. genieten dag en nacht. Ja, ik ben bezig met een, uh, hoe dat zo, adventkalender ben ik aan het maken voor de kinderen. Ah. Maar die maak ik zelf, allemaal cadeautjes. Dat is eh, elke dag een vakje openmaken? Elke dag een cadeautje openmaken, ja, klopt. Ja. ja. En eh, om een cadeautje openmaken, zit een ja, cadeautje? Nou, ja, een cadeautje, ja. Maar oh, dat weet ik eigenlijk niet eens. Ja. Ah. De kerk, zegt u, is dat dan een speciale dienst of... Eh, is dat een, gaat u altijd naar de kerk? Ik ga altijd naar de kerk. Ah. Elke zondag, ja zeker. En ehm, ja, met kerst ook. En dan is het speciaal voor de kindjes een kinderkerstdienst. Ah. Dus daar gaan we heen. Een kerstfeest, ja, waar ze nu al voor aan het oefenen zijn. Oh. Dus dat is heel leuk. Ze gaan iets doen. Ze gaan iets doen, ja. Het is echt helemaal rondom de kinderen. Die gaan zingen. En, eh, Oh, leuk. Ja. Kerst 2024, dat doet u vast wel iets aan, hè, denk ik. Ja, dat wel. Ook niet zo groot. Ja, ik ga in ieder geval naar de kerk. Ik ben een trouwe kerkganger. Dus ik denk dat ik kerstavond naar de kerk ga. En in ieder geval eerste kerstdag. Ja, eh, met, met elkaar eten, zei u dat nou ook? Ja, ah, klopt. Bij u thuis, of niet? Uh, op tour, tourbeurt. De ene keer eh, Amsterdam, andere keer eh, elders. Ook bij mij, ja. Moet dat per se ingewikkeld eten zijn? Nee. We hebben wel eens gewoon alleen stampot gedaan. Ja, een kerststampot. Ja. Eh, wat zit daarin? Dat ga nou, even vragen Nou ja, we hadden dan twee stampotten. Een uh, boerenkoolstampot en een zuurkoolstampot. Oh ja, en dan konden ze gewoon kiezen. Ja, Gewoon normaal. Gewoon normaal, ja. Ja, precies, inderdaad. Het hoeft niet allemaal eh, duur te zijn. Het hoeft niet allemaal culinair te zijn. Juist. Laten we het zo zeggen. En eh, we hebben ook nog eerste kerstdag met familie iets bij elkaar. Ja. Wat gaat u doen? Iets speciaals? Nee, ja goed, in de familiesfeer in ieder geval, eh, we hebben een wedstrijd eh, kunnen we maken van wie het mooiste, pak heeft. En dan kunnen we iedereen eh, voor zich een eigen kerstman creëren. En dan binnen de familie wordt dan de echte gekozen. hé, oh, echt? Ja, en dat is verplicht dineren voor 12 man. Het wordt net gevraagd hoeveel man, 12 man. En die maken allemaal kans <coughs> sorry, om op kerstman te worden? Ja, ja precies. Ja, je moet een, een ruim veld hebben om uit te pakken. Ja. Dat is best wel gezellig met een boom en versieringen enzovoort. Doet u daar iets aan? Ja, bomen en versieringen eh, en, en wat anders eten als normaal. En, eh, oh ja. ja. En bij familie. Bij familie eten? Ja. Sorry. Of bij ons of bij hun. Of, eh. <clears throat> ehm, ik denk dat we lekker uit eten gaan dit jaar, denk ik. Ja. En, uh, ik ben niet zo'n goede kok in. Oh. En zij is op vakantie. Hij is een hele goede kok, maar zij is op vakantie. <laughs> Dus ik kan daar niet aan. Nou, zij. Oh, oh hiernaast. <laughs> Ja, maar, Wat, <laughs> wat, maakt u zo al met de kerst dan? Nou, ik niet. Maar man met name, oh. die zat daar vast. Nee, maar wij zijn meestal met kerst afgelopen jaar. Dan gaan we lekker naar het buitenland een paar weken. Oh ja? Ja. Ja, dat is ook lekker. Ja, en dat vinden we eigenlijk eh, een cadeau op zich. Is dat om de, de, de, de kou ontvluchten en die grijze wolken en zo? Nee, gewoon een mooi moment met, eh, met gezin samen, lekker op eh, vakantie. En dan is het vaak wel mooi weer inderdaad. Dat is eigenlijk een cadeautje, met kerstcadeau. Exact, ja, juist. Gewoon een beetje gezellig maken. en een kerstboom en... Nou zijn er veel mensen die dan met de kerst wel naar de kerk gaan, maar het hele jaar niet. Wat vindt u daar nou van? Even nog vragen. Ja, nou ja, daar wil ik geen oordeel over hebben. Blij dat ze met kerst komen, zeg ik maar. Ik wil van het positieve uitgaan. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk in de kerk dan? Want ik weet dat zelf niet, maar is er dan een speciale dienst of zo? Of? Nee, het is eigenlijk wel een gewone dienst, maar wel feestelijk. Wel feestelijk. Er is vaak eh, iets van muziek bij. Eh, eh, we hebben natuurlijk vaak een orgel, maar dan is ook wel eens een orkest of een trompet. Of, nou, het is altijd wel feestelijk, ja. Maar kerstman, dat is best wel lastig om te spelen toch, hè? Nou, nou, nou, ik denk dat het wat statischer is dan eh, Sinterklaas zelfs. Ja. Dus eh, op mijn leeftijd moet dat uit kunnen komen. Ja, Je, hoeft minder te, eh, minder te zeggen, minder vocaal te zijn. Ja, ja, ja. ja. Ah. het gaat... het is het zitten in de slee, hè, vooral. Ja. Ja. misschien heb ik het verkeerde idee, dan word ik het niet. Dus eh, we gaan het meemaken. Het is echt competitief, u wilt het graag horen. Ja, ik wil het. Eh, als ik ergens vergader, ga ik ook helemaal <laughs> voor. Ja. ja. Heeft u nog iets verzonnen, een geheime truc om te winnen? Nee, nee, nee nog niet. Nee, niks geheims. Want dan is het ook niet geheim meer, als ik het hier ga vertellen. <laughs> Ja, dan, dan weet iedereen die naar de radio luistert. Ja, precies. Ik wens u fijne kerst. Eens gelijk, meneer. Dank u wel. zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just begun. And so this is even stilzetten, Blokhuis, want de stoel kraakt. <laughs> Dat is best wel moeilijk met dit nummer van eh, deze heren. Tja, toch maar mooi even. Eh, de Jive Bunny en de Master Mixers en Swing the Mood. Ja, was in de jaren 80 toen men allemaal van dit soort medleys maakte. Weet je nog, Starts of 45. En dit is er ook zo eentje, zou je kunnen zeggen. Verder hoorde John Lennon natuurlijk, samen met Joko Ono. Helemaal natuurlijk gepast bij de reportage van Jeroen Vergent. Je hoorde Happy Christmas, War is over. Geweldig hier in de show. Het schiet al aardig op trouwens. Eh, straks, na 12 uur, ehm, hebben we weer ons verzoeken nummerprogramma. Ja, platen wil ik zeggen, maar we draaien geen platen meer. Het is allemaal MP3 en eh, WAF en weet ik wat allemaal voor moois. Eh, maar heb jij een muzikale suggestie? Nou, hartstikke leuk. En welkom bij ons. En wil jij je muzikale suggestie horen straks na 12 uur? Dan hoef je maar één ding te doen. Dat is even naar onze website gaan. Ga naar verzoeken. En vul daar jouw wens in. En vul even aan met waarom je het leuk vindt. Waarom je het wil. Of voor wie of wat. Maakt niet uit. En dan gaan wij echt hier, zo meteen na 12 uur, echt aan de slag voor jou. Om jouw muzikale keuze ten gehore te brengen hier bij ZVL. comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer are pulling on the rein. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stocking, say your prayers, cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that is filled with toys for the boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed, cover up your head, cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus. Here comes Santa Claus. Right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, for he loves you just the same. Santa knows that we're God's children. That makes everything right. Fill your hearts with a Christmas cheer. Cause Santa Claus comes tonight. comes Santa Claus. Here comes Santa Claus. Right down Santa Claus Lane. He'll come around when the chimes ring out, then it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. Fill your hearts with the Christmas cheer, cause Santa Claus comes tonight. to the Lord above. Cause Santa Claus comes tonight. Nee, nee, nee, nee. Een film met Doris D. Er zit een knop op je tv. Nee, nee, nee, nee. Nou ja, hoewel, wel een leuk nummer van Doris D. Hier kwam Santa Claus. Van een miljoen jaar geleden <laughs> inmiddels. Geweldig. En verder Linda, Roos en Jessica. Natuurlijk uit eh, goede tijden, slechte tijden van toen. En natuurlijk Ademnoten nummer 1 hit was het toen de tijd. Allemachtig. Goed, eh, oh ja, het is al bijna voorbij de show. Hè? Dus eh, ik kijk alweer uit naar het <laughs> einde van de show. En ik ga weer denken over een, eh, nieuwe show volgende week. Ja, zo na de kerst. Hoe gaat het er dan uitzien? Gaat de muziek dan weer anders worden? Nou, nog net niet. Maar ja, er verandert natuurlijk weer wel wat in onze show. Want ja, dan is opeens die kerstgarage voorbij. Het is niet anders.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 En <laughs> op kerstdag een graad of 11, 12. Dus uh, nou, uh, Succes met de sneeuw. Hey, dankjewel voor je gezelschap vandaag bij deze aflevering van eh, de zondagmorgen van ZVL. Volgende week zondag ben ik er weer. Eh, ik hoop dan dat jij er ook weer bij bent vanaf een uur of tien. Dan heb ik weer lekkere muziek voor je en een paar interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een hele mooie dag hier bij ZVL. En eh, de laatste voor vandaag is Maywood. Late at night. Mooie dag.